Vijf uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. De federale overheid van de Verenigde Staten overweegt de quarantainemaatregelen van New York landelijk over te nemen. Om te voorkomen dat het virus zich verspreidt in de VS. Alle medici die naar New York reizen vanuit landen waar ebola heerst, moeten sinds gisteravond verplicht 21 dagen in quarantaine. En ook iedereen die in direct contact is geweest met een ebola-patiënt moet worden afgezonderd. Op de vliegvelden van New York worden reizigers uit ebola-gebieden ondervraagd om te kijken of ze besmet zijn met het virus. De maatregelen volgen op het eerste geval van ebola in New York. Gisteren bleek een arts die voor Artsen zonder Grenzen in West-Afrika had gewerkt besmet te zijn. In Mali is een eerste dode gevallen door ebola. Het is een meisje van twee die in buurland Guinea was geweest. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat het meisje tijdens die reis waarschijnlijk met veel mensen in contact is geweest. Mali is het zesde Afrikaanse land waar ebola is uitgebroken. De Egyptische president Sisi heeft een noodtoestand uitgeroepen in een deel van de noordelijke Sinaï. Het aantal militairen dat er gisteren om het leven kwam bij aanslagen is opgelopen naar zeker 33. Bij een explosie in de buurt van de Gazastrook kwamen 30 mensen om het leven en ook werd een controlepost aangevallen. Daarbij kwamen drie militairen om. In Harderwijk zijn vannacht tientallen jongeren gestrand na een Halloweenfeest in Walibi. De feestgangers hadden de laatste trein gemist en stonden doorweekt op het station te wachten op de eerste trein. Om te voorkomen dat ze onderkoeld raakten heeft de gemeente ze opgevangen in een sporthal. Volgens de politie kunnen ze vanochtend op eigen gelegenheid teruglopen naar het station en dan de eerste trein naar huis nemen. Het weer, het is bewolkt met regen of motregen.